De afgelopen week was bijna 75% van de besmettingen die nieuwe variant... meldt de Amerikaanse Gezondheidsdienst. In de weken voor was het nog 12%. Eind november waren bijna alle besmettingen nog met de Delta-variant. Er is ook een eerste Omicron-dode in de VS. Een ongevaccineerde man die ook andere gezondheidsproblemen had. Bij een ongeluk op de A28 bij Hogeveen zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen. Een inzittende raakte ernstig gewond. Volgens RTV Drenthe botsen twee vrachtwagens op elkaar. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Door het ongeluk was de snelweg richting Meppel een tijd afgesloten. Terwijl in ons land miljoenen mensen nog een boosterprik moeten krijgen... zijn ze in Israël al een stuk verder. Daar gaat het inmiddels even over de eventuele vierde prik. Correspondent Ties Brok weet meer. De hoogste baas van het ministerie van eh, Corona... die zegt dat die vierde prik aan alle Israëli's wordt aangeboden. De vraag is niet of, de vraag is alleen nog wanneer. 150 ziekenhuismedewerkers hebben hem al. En een fikse tegenvaller voor veel buitenlandse toeristen die afgelopen weekend dachten eens lekker op vakantie te gaan in Nederland. En toen ging ineens alles dicht. Deze vrouw was van plan Amsterdam eens lekker te verkennen. I want to see Anne Frank's house, for example, we, and we can't. Uh, Heineken experience <laughs> and we can't. <laughs> they they talk us uh, we have a bad news. <laughs> Everything is closed and we know what. Veel teleurgestelde buitenlanders kiezen er maar voor om door te reizen naar België en Duitsland.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 Een groep Brabantse huisartsen wil 60-plussers zelf versneld gaan prikken vanwege Omicron. Zo'n 135 huisartsen hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Het ministerie zegt dat vaccineren in principe bij de GGD ligt... maar geeft wel goedkeuring voor het plan. De Tweede Kamer komt terug van kerstreces om te debatteren over de nieuwe lockdown. Een meerderheid steunt de maatregel, maar er zijn nog wel veel vragen... over de lange termijn aanpak van corona. En darter Raymond van Barneveld heeft de eerste WK-wedstrijd sinds een comeback gewonnen. Hij was in de eerste ronde met 3-0 te sterk voor zijn Filipijnse tegenstander. Barney stopte twee jaar geleden, maar kondigde niet veel later alweer zijn terugkeer aan. Het weer nog. Hier en daar blijft de mist de hele dag hangen. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt vandaag min 1 tot plus 3 graden. tall. I would say I'm pretty tough. But it's been a couple weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well.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 op jouw gezicht. Oh, daar. too much jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.